Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De stemming in het Britse lagerhuis over de Brexit-deal... wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat heeft premier May gezegd in het parlement. Ze wil opnieuw met Europese leiders onderhandelen... over de afspraken die zijn gemaakt over de grens tussen Noord-Ierland... en EU-lidstaat Ierland. In de huidige Brexit-deal is afgesproken dat de Britten langer bij de Europese douaneunie blijven... als de grens tussen Noord-Ierland en Ierland niet goed gecontroleerd kan worden. De constateert dat deze afspraak, de zogeheten backstap... te weinig steun heeft in het parlement. Bij een botsing van twee auto's op een viaduct over de A16 bij Breda... zijn twee mensen om het leven gekomen, een derde raakte gewond. De overleden slachtoffers zaten in de wagen die na de botsing in brand vloog. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Het viaduct over de A16 en de op- en afritten zijn voorlopig dicht. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU steunen een idee van Nederland... om individuele sancties op te kunnen leggen aan schenders van mensenrechten. Zo wordt niet een heel land gestraft, maar alleen de daders en hun opdrachtgevers. Onder meer de VS, Canada en Groot-Brittannië hebben al zo'n wet. Die is vernoemd naar de Russische advocaat Magnitsky... die onder verdachte omstandigheden overleed in zijn Russische stijl. Dat gebeurde nadat hij belastingfraude had ontdekt. Minister Blok noemt de Europese steun voor zo'n wet een belangrijke stap... zeker op de Internationale Dag van de Mensenrechten. En in de Oostvaardersplassen zijn de eerste drie edelherten afgeschoten. Staatsbosbeheer is sinds vanochtend bezig om in het natuurgebied... in totaal 1800 herten te schieten. In De eerste uren lukte dat nog niet. De dieren stonden namelijk te dicht bij elkaar... waardoor niet de juiste herten geraakt konden worden. Alleen gezonde herten worden geschoten. Het weer nog, verspreid over het land nog een paar buien. Het is een graad of 7. Vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen en koelt het af tot een graad of 4. Morgen overdag vrijwel droog, af en toe zon en opnieuw een graad of 7. Vanaf woensdag een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging op de Noord-Hollandse wegen heb je op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam.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 In my old HD, I used to hold you close to me. Ain't it funny? Ain't it funny? Things were easier than they are now. There was someone real at the table. openingsfase van deze aflevering brengen we een bezoek aan Australië, waar Troy Kester-Daly een van de grote sterren is. Hij wordt beschouwd als een van de beste singer-songwriters in Down Under. Het merendeel van zijn songs schrijft hij zelf, zo ook die op het album Mileage. Funny How Things Change was de eerste song die je hoorde, waarna ik vervolg met Lonesome But Free en Freedom Ride. In laatstgenoemde song krijgt hij de steun van Paul Kelly. Veel luisterplezier. my home in a hail of blows, and I went as far as I could go. And in my ears, Daddy's words still ring. If you walk out now, don't come back again. One day, Mama and the younger ones might forgive me for what I've done. Another year goes by, another season turns, and still this feeling inside me burns. November 1965 The story of the freedom ride On a bus they rode from town to town East to west, north to south To get it from the horse's mouth Those true stories on the ground on a blazing summer's day, Charlie Perkins led the way public pool in Maury. Step back, said the man, you can't get in. You got the wrong colored skin. We don't want no trouble here, you see. All aboard the freedom ride. All aboard now, step inside. All aboard the freedom ride. freedom ride. Fight for justice, fight for pride. All aboard the freedom ride. Charlie says, now that's a shame, cause trouble is my middle name. You know, names hurt more than sticks and stones. You can try to knock us down, try to run us out of town, but look around, you'll see I'm not.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 Wie, zeggen de meesten onder ons. Nog erg onbekend in de scene, maar oh, wat maakt deze man prachtige country zowel solo als met zijn band The 78s. Eind oktober verscheen het album Hard Times and White Lines. Een schitterend album, met als mijn favoriete track Tired of the Rain. I never was the kind of man to let down my guard and let someone else in my heart. But you sunshine for the first time in a long time. And when I fell, I fell hard. ain't gonna be no rainbow. I guess it's time that I let go. I get so tired No. I'm Sorry klinkt puur, maar Kate Coleman is wel een zangeres van nu. I'm sorry for not saying What a Thrill is geschreven door Jesse Winchester en werd oorspronkelijk opgenomen door James House.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 Hij is de schrijver van de Trox-hit Wild Thing. Na een leven lang rock- en popliedjes te hebben geschreven... vond Taylor zichzelf enkele jaren terug opnieuw uit als folk- en Americana-artiest... en werkte enkele jaren samen met Carrie Rodriguez, die onlangs solo ging. Taylor en Carson treden niet op als duo, maar hij schrijft de meeste Carson-nummers en Seven Shadows on My Golden Roses is één van de songs. Summertime came and the sun did shine And the girls were a little bit most of the time The rest did smile and his head did turn Oh, Nicky, Nicky, Nicky, will I never learn Seven shadows on my golden roses. Warm tears on my rings and my crosses. Hot sun blues, cut my losses. Seven shadows on my golden roses. Sweet Nicky dead buy my silver and flowers. Take me to church and we talk for hours. But a warm breeze blew in from San Jose. Vicky, Vicky, Vicky just blew him away. Seven shadows on the golden roses. Warm tears on my rings and my crosses. Sun breaks, cut my losses. Seven shadows on the golden lucky and I caught him again. In the heat of the night when the beat gets going. No, the blackboard junk don't teach this one. Old school books, mathematics won't do. Sammy, Sammy, Sammy, and my baby make two. and shadows on the golden roses. Warm tears on my rings and my crosses. Hot sun rings, cut my losses. Seven shadows on my golden roses. Seven shadows on my golden roses. Warm tears on my rings and my crosses. Hot sun rings, cut my losses. Seven shadows on my golden roses. de original van deze week. Jessie Coulter is een singer-songwriter. Ze was getrouwd met Dwayne Eddy en later met Waylon Jennings. Ze is de moeder van Shooter Jennings. Ze is een van de eerste vertegenwoordigers van de Outlaw en de enige vrouwelijke artiest van betekenis in dit genre. Ze vernoemde zich naar haar voorvader, de treinrover Jess Coulter. Haar doorbraak kwam in 1975, toen ze met de door zelf geschreven I'm Not Lisa op nummer 1 in de country charts terecht kwam en op nummer 4 in de pop charts. Crossroads, nummer 1 country hit. His hand led away. She left you. wist niet meer dat ik deze songs had opgenomen. Ik herinner me dat ik de studio inging en wat aanrommelde. In een van die sessies deden we iets van 14 nummers per dag. En de volgende sessie deden we 12 nummers per dag, zegt Joe Ely. Hij meent dat ze eerder als repetities dan als echte demo's waren gedaan. Voor mij was het gewoon een wonder toen we deze vonden. We zijn er blij mee als we naar een song als Joe's Crying Scotties luisteren. But I'm below my Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Judy Blank heeft ondanks haar jeugdige leeftijd al de nodige ervaring in de muziekindustrie. En niet allemaal zo positief blijkt uit de verklaringen die ze geeft over haar deelname aan de beste singer-songwriter in 2013. Haar debuutalbum in 2014 kon niet aan de verwachtingen voldoen. En even leek het sprookje afgelopen. Maar Judy Blank vond zichzelf in Amerika. Met Morning Sun viert ze haar revanche via Lay Me Down hun eerste kennismaking. Lately I've been thinking about the troubled state He said he had some work. heaven can sometimes bring me down. Morning Sun van Judy is een modern klinkend country popalbum. Lay Me Down, de perfecte opener die de toon zet. De zon is weer gaan schijnen voor Judy. De donkere wolken zijn verdwenen. Nu Blank zichzelf gevonden lijkt te hebben, is er ruimte haar eigen sound verder uit te bouwen. Met Mary Jane en I Got A Man blijkt dat ze goed bezig is. We beginnen met de laatstgenoemde song. feel so fine. He likes my dresses, he loves my hair, and he tells me all the time that I'm his lady, I'm his queen, mama. He's my favorite. make up the rules as I move, as I do my thing. Surprise, surprise, what the evening brings you. Education has never done the trick for me, but I've got. enigszins denk aan Dobie Gray, die een grote hit scoorde met Drift Away in de jaren 70. De duidelijke gospel- en blues-invloeden in zijn muziek zijn duidelijk te horen in No More Darkness, No More Light. broken mirrors reflections of the past. I think we may be standing in the shadows that been cast. alone. Nothing's making any sense. Flags we raise in praise of ruthlessness. This pulse is innocent. is het favoriete album van de maand. De honky-tonk-formule is beproefd bij Whitey Morgan. Vasthouden aan de regels en het resultaat mag er zijn. Whitey Morgan is stilletjes een toonaangevende moderne beoefenaar van rootsmuziek geworden. Ook al komt hij uit Michigan en niet uit Nashville. Hij blaast de honky-tonk nieuw leven in. We kunnen er blij mee zijn. The of the party. the life of this house. What little life that I had left inside this heart of mine just stepped out. Know I love you. Yeah, there was no was it, yeah, she was flying. Yeah, she was flying. And now she's somewhere out there now, champagne glasses. Carrying on like she didn't do me wrong. I'm down here Well, it's the bottom of the bottom around here. was Whitey Morgan met round Here. Martha Spencer had een klassieker van stal en heeft geen hulp nodig. We hebben dat maar te respecteren. bottom at the top. Do you need any help? No help wanted. Could you use a little help? No help wanted. Call on to me if you need any help. Do you need any help? Do you need any help? I can handle this job all by myself. Now he calls me his little piggity wiggity. I call him a little thingamajiggy. When he asks me for a kiss, hear a little voice going something like this. Do you need gauw thuis zingen Smith en Wesley. Al zou ik er gevolg aan willen geven, dan nog kan het niet, want ik heb nog een tweede uur te gaan. Zometeen nog een uur country. seven days of missing you. Now I'm feeling weak. Since the morning that you left, I ain't had a bite to eat. After three good years together, now we don't even speak. Well, the night time is the worst time.